Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren gaan weer protesteren. Vandaag werd bekend dat er flink minder stikstof uitgestoten mag worden de komende jaren. En dan kan het niet anders, zegt het kabinet, of boeren moeten stoppen met hun bedrijf. Die boodschap kwam hard aan, vertelt verslaggever Albert Bos. En met name voor die gebieden waar veel boeren zijn... Eh, waar het zijn van boer vaak samenhangt met een hele gemeenschap. Dit raakt dus de ziel van zo'n gebied. Helemaal als zo'n minister zegt, het moet over een andere boeg, het moet helemaal anders. Op 22 juni rijdt een grote groep trekkers richting Den Haag. Volgens boerencollectief Agractie betekent dat in ieder geval veel verkeershinder. Jongeren die al jaren in Nederland wonen, maar geen verblijfsdocumenten hebben... moeten ook kunnen studeren. Dat vindt Deborah. Zij is de campagne Dreamers NL begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Zelf had ze een tijdelijke ID-kaart voor vluchtelingen... waarmee ze zich kon inschrijven voor een opleiding. Maar nu die is verlopen, kan ze niet verder met haar studie. Als je geen verblijfsvergunning hebt, mag je niet naar school en niet werken. Als de Bora genoeg handtekeningen ophaalt, wil ze daarmee naar de Tweede Kamer. Een bijzonder feestelijke dag voor het Nederlandse mannen bowlingteam. Voor het eerst in 27 jaar hebben ze een medaille gewonnen. Het team pakte de Europese titel op het EK in Helsinki. Ze wonnen dik van de nummer 2, Italië. En voor de kenners, dat was met 997 tegen 995. En dan is er slecht nieuws voor deze man. Maar dat is niet goed. Kijk, en daar word ik gewoon eh, Fox Wild van. Maar dan word ik er Fox Wild van. ik doe helemaal niet rustig, want ik word er Fox Wild van. Ik word er Fox Wild van. Natuurlijk word ik er Fox Wild van, Malik. Peter Gillis is dat. Vijf gemeenten zijn een onderzoek gestart naar zijn Oostappen vakantieparken. Dat schrijft het ED. Ze beschuldigen hem van het aan zijn laars lappen van de regels. Gillis zou zijn parken laten verloederen en misbruik maken van arbeidsmigranten. Onder meer politie, FIOD en de Belastingdienst werken mee aan het onderzoek. En Peter Gillis zelf zegt dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen. Het weer nog, bewolking trekt weg vannacht. Morgen veel zon, het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen staat een auto in brand. Er is daar maar één rijstrook open. Vanaf Vinkveen is de verdraging 25 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. person Yeah. I give a fuck fast Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. my peace. Oh, I need my peace. Sometimes you gotta look in the mirror and say, Good morning, gorgeous. I'm all Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, get to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. back up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. mẹ́tò ń sojú lálá. Ó ṣètò ẹjọ́ ni. Màdàmí tún bá mi náà lè tún de ń so you can feel Go.